welke kroeg ik beland. Ik ben tot laat weer in de stad. Heb hier de hele week weer op gewacht. Uit de kroeg ben ik van alles kwijt. Al mijn geld dat is verdwenen. Hoe kom ik thuis? Geen taxi.